Onder wie vermoedelijk zes leden van de elite-eenheid SAS... Volgens een woordvoerder worden de acht goed behandeld en zal er snel een oplossing worden gevonden. De Britse minister van Defensie Fox zegt dat er inmiddels een kleine diplomatieke delegatie in Benghazi is aangekomen. De krant The Sunday Times meldt dat de elite-eenheid in Libië probeerde om Britse diplomaten in contact te brengen met de rebellen. In Libië ligt nu ook de stad Misrata onder vuur van regeringstroepen. Misrata ligt op 250 kilometer van de hoofdstad Tripoli. De dus stad is in handen van de rebellen en de eenheden die trouw zijn aan Gaddafi proberen hen nu te verdrijven. Ook in enkele andere plaatsen wordt strijd geleverd. Beide partijen claimen successen, maar het is niet goed vast te stellen wat waar en niet waar is. Zo zegt de regering dat de rebellen in de stad Savia vlakbij Tripoli zijn verslagen, maar dat wordt tegengesproken. In Roosendaal is een ongeluk gebeurd met een carnavalswagen. Daarmee is een man om het leven gekomen man probeerde op de rijdende trekker te klimmen via het verbindingstuk met de praalwagen, maar hij gleed weg. De man kwam vervolgens onder de wielen van de wagen. Hij is ter plaatse overleden. In West-Friesland is de afgelopen maanden bij tientallen auto's benzine uit de tank gestolen. Volgens de politie komen de aangiften uit verschillende dorpen in de regio Hoorn en Enkhuizen. De dieven snijden de benzineleidingen van personenauto's door en laten dan de brandstof uit de tank lopen.